die eigenlijk voor Oekraïne bedoeld waren. Dat is nog niet bevestigd. Hoe dan ook, de situatie ligt gevoelig, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Polen is lid van de NAVO, de alliantie van eh, verschillende landen... die ook hebben afgesproken met elkaar dat als een van de landen wordt aangevallen... dat alle landen dan bijspringen om te verdedigen. Ehm, dus mocht dat zo zijn, dan is het heel erg gevoelig... en ja, ehm, is nu heel erg ehm, ja, moeten we goed in de gaten houden hoe dit nu zich verder gaat ontwikkelen. Want dit is ja, een spannende situatie. De premier van Polen heeft nu een spoedoverleg met de Veiligheidsraad van het land. Oekraïne ligt al de hele dag onder vuur. Op meerdere plekken zijn er raketten neergekomen. In Kiev is daardoor een persoon om het leven gekomen. Het wapen waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten... lag opgeslagen in een schuurtje in Alfa aan de Rijn. Daar vond de politie in maart dit jaar een enorme wapenopslag. Er lagen 22 handvuurwapens en 22 automatische wapens, waaronder bazooka's. Vandaag in een rechtszaak daarover zei het OM dat het wapen... waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten daar ook tussen lag. Medicijnfabrikanten steken te weinig geld in onderzoek naar opkomende virussen. Ze vinden het niet interessant omdat veel van die virussen in derde wereldlanden voorkomen. Blijkt uit onderzoek van een club die zich hard maakt voor toegankelijke medicijnen. In de coronapandemie hebben farmaceuten miljarden verdiend met coronaprikken. Maar dat gebruiken ze niet om een nieuwe pandemie voor te zijn. En tot laat buiten op een terras zitten met een drankje onder de gloed van een terrasverwarmer. Dat zit er misschien niet meer in deze winter. Klimaatminister Jette vindt de verwarmingen die draaien op gas belachelijk en wil ze het liefst verbieden. Deze horecabaas baalt. Hey, maak de beslissingsschema. Maar als het voor iedereen hetzelfde is, maakt het niks uit. Ja. Dan hebben we ook geen terras meer, dan is dat ook weg. Zo gaat alles eh, weg, hè. Kroeg en restaurants zijn bang dat ze een stuk minder omzet draaien... als mensen er buiten niet warmpjes bij kunnen zitten. Toch denkt de minister dat dat met een extra dekentje geen probleem moet zijn. Het weer vanavond op veel plekken buien. Morgenochtend alleen in het noordoosten nog wat regen. Daarna een mix van zon en wolken. Het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files in de regio nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Een kapotte auto zorgt dat de twee rijstokken zijn afgesloten. 10 minuten oponthoud.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 Nights are days and days are nights. You know that nothing's wrong, but nothing feels right, baby. Nothing feels right. Oh, you gave me some good time. But you gave me lots of bad times too. Gave me lots of bad times, baby.